Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond november moet er een steunpakket liggen voor ondernemers. Dat heeft minister Adriaansens van Economische Zaken gezegd in Nieuwsuur. Volgens haar lukte het niet om, net als voor huishoudens... op Prinsjesdag met een plan te komen om ondernemers te steunen. De minister zegt dat ze hulp nodig heeft van energiebedrijven... om het verbruik van ondernemers te kunnen zien. Dat verschilt sterk per bedrijf. Adriaans wil vooral MKB-bedrijven steunen die veel energie verbruiken... zoals bakkers, tuincentra en sauna's. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken noemt de aangekondigde referenda... in verschillende bezette gebieden in Oekraïne volkomen onacceptabel. Het gaat om land dat bij de staat Oekraïne hoort, maar Rusland niets te zoeken heeft. Dat zei Hoekstra in New York. Hij is voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Komende vrijdag kunnen inwoners in vier bezette gebieden in Oekraïne stemmen of ze voor of tegen aansluiting bij Rusland zijn. Oekraïne heeft al laten weten dat het uitslagen van de referenda niet accepteert. De orkaan Fiona heeft de Turks- en kekos eilanden bereikt in de buurt van de Bahama's. Eerder richtte Fiona veel schade aan in Puerto Rico. In bijna het hele land viel de stroom uit. Drie mensen zijn tot nu toe overleden. De verwachting is dat de orkaan nog sterker wordt bij Turks en Kekos. Minister Kaag van Financiën wil volgend jaar met een nieuw koffertje naar Prinsjesdag... om de miljoenennota te presenteren. Ze zei aan tafel bij Jinek dat ze tijd vindt voor een nieuw model... dat lichter en duurzamer is. Het huidige koffertje, dat gemaakt is van geitenperkament... gaat al bijna 60 jaar mee en kan volgens Kaag naar een museum. De traditie begon in 1946. Toen presenteerde minister van Financiën Piet Liefdink de rijksbegroting voor het eerst met een koffertje. Het weer, het is vannacht helder met weinig wind. Daardoor koelt het flink af. In het binnenland wordt het plaatselijk 2 of 3 graden met kans op vorst aan de grond.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 Dat mag je zelf weten Oh, je denkt dat je geweldig bent. Nee, je bent niet beter. Ik weet al lang dat jij niet eerlijk bent. Ik kan je niet vertrouwen. Ik moet nu kiezen voor mijn eigen weg. En nog één ding moet je weten. Doe jij nou maar je ding, want ik ga hard. Morgen zit je niet meer in mijn hart. Het houdt hier op van jezelf. Je ziet het hele leven als een spel. Ik gaf je alles, je gaf minder dan de helft.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 Puis tout de suite après, il y a eu Laura. Et ensuite, il y a eu Aurélie. Évidemment, il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr, il y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi. Mais pas celle-là. Mon amour c'est qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. Yeah, yeah, yeah, yeah. You think only you can have fun, think again. I've been boy crazy since I was like 10. I like him, but also like his friend. Damn, that's for 20 something. First time I'm free. This summer I belong to me. Bad Bunny made a bad girl. Let me give me that reggaeton, give me party, party. Won't put my life on pause cause the paparazzi. Come here, kiss the French baby, touch my body. Oh, boy, if you post your shit on your story, gotta watch my back. I'm not just anybody. Mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. mon amour, mon amour, tu sais qu'il que toi que je t'aimerai pour toujours. Euh, mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus think I was. scared ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.